Dik de Hark met het NOS-journaal. De dichter bij elkaar te brengen lijkt uit te lopen op een mislukking. Dit najaar werden twee bemiddelaars aangesteld die de crisis moesten bezweren. Die poging is vastgelopen en nu dreigt een scheuring. Het conflict tussen de FNV-bonden draait voornamelijk om een pensioenakkoord. Vrijdag vergaderen de 19 bonden over het tussenrapport van de bemiddelaars. Orca Morgan verlaat vanochtend de Dolfinarium in Harderwijk op weg naar Tenerife. Het dier wordt in een vrachtwagen geladen en via een onbekende luchthaven naar Tenerife gevlogen. In Harderwijk geldt een noodverordening om te voorkomen dat tegenstanders van het transport de openbare orde verstoren. Er was veel verzet tegen de verhuizing van de orka naar een zeedierenpark op Tenerife. De actiegroep Orca Coalitie wilde dat het dier terug in zee wordt gezet en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de orka gewoon naar Tenerife kan. De ledenraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen opstapt. De vijf commissarissen, inclusief Johan Cruijff, is gevraagd om hun zetel ter beschikking te stellen. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Cruijff en de andere leden van de raad van commissarissen. In Noord-Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens Israël werden enkele gebouwen beschadigd. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Israël heeft de Libanese regering gewaarschuwd dat het de plicht heeft om dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon. De Slovaakse regering heeft door een protestactie van artsen in 15 staatsziekenhuizen de noodtoestand uitgeroepen. Een groot deel van de artsen dreigt volgende maand hun baan op te zeggen als ze niet meer salaris krijgen. Er is een verhoging van 300 euro geboden, maar de bonden eisen 700 euro. Nu de noodtoestand is afgekondigd, zijn de artsen verplicht om aan het werk te blijven. Anders krijgen ze een boete of een celstraf. Het weer dan nog wisselend bewolkt en het wordt ongeveer 9 graden vandaag. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Aan de kust staat een harde tot stormachtige westenwind met in de avond kans op zware windstoten. Dit was het. En dan Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Alfred 6. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 2 en verderop bij knooppunt Raasdorp nog eens 2 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarn 3 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht, daar staat een vrachtwagen stil. En op de A15 Rotterdam richting Europort voor het knooppunt Vaanplein 2 kilometer. En verderop voor de Botlektunnel nog eens 6. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Noordloos 2. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alvedendolder 5. A28 Zwolle-Utrecht bij Leuzen-Zuid 6 kilometer.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 Ik lever geen prestaties. Ik heb niet veel gedeerd, deed alles net verkeerd. Heb moeite met relaties. vriendje eerst het NOS nieuws van...